nog Lekker bruin met paarden niet te klein, zo moet mijn jongen zijn. Hollerie, zet me op je knie, ha ha ha. Hollerie, zet me op je knie, ha ha ha. Hollerie, zet me op je knie. Zet me op je knie, ha ha ha, hollerie. Zet me op je knie, ha ha ha, hollerie. Zet me op je knie, ha ha ha, hollerie. Zet me op je knie. Zet me op je knie, ha ha ha, hollerie. Zet me op je knie, ha ha ha, hollerie. Zet me op je knie, ha ha ha, hollerie. Zet me op je knie, hollerie. Zet me op je knie, ha ha ha, hollerie. Zet me op je knie, ha ha ha, hollerie. Zet me op je knie, ha ha picnic.